uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk hebben zo'n 10.000 vakantiegangers hun camping moeten verlaten vanwege bosbranden. Op de campings in de buurt van Fréjus stonden ook Nederlanders, hoeveel is niet bekend. Bij de alarmcentrales hebben zich 10 Nederlanders gemeld en voor een paar zijn alternatieve verblijfplaatsen geregeld. In het gebied zijn zo'n 30 staakervens in de as gelegd en meer dan 30 hectare is door brand verwoest. Het zuiden van Frankrijk wordt al een week geteisterd door bosbranden. De gouverneur van New York heeft een plan gepresenteerd om het sterk verouderde LaGuardia Airport te vernieuwen. Een van de drukste vliegvelden van de VS. Vliegtuigen krijgen twee keer zoveel ruimte om te taxiën en de landingsbanen worden verlengd. Werkzaamheden moeten volgend jaar beginnen. In 2019 moet het eerste nieuwe deel van het vliegveld opengaan. Het Zweedse leger onderzoekt videobeelden van een wrak van een gezonken mini-onderzeeër voor de oostkust. Het zou om een Russische onderzeeër kunnen gaan. Afgelopen herfst maakte de Zweedse marine vergeefs jacht op een onderzeeër die voor de kust bij Stockholm was gesignaleerd en waarvan vermoed werd dat hij Russisch was. De vondst is gedaan door duikers van een bedrijf dat zoekt naar waardevolle voorwerpen op de zeebodem. Het Zweedse leger zegt dat het eerst rustig de beelden wil bekijken. Op de voorpagina van New York Magazine staan 35 vrouwen afgebeeld... die zeggen dat ze zijn misbruikt door de Amerikaanse komiek Bill Cosby. Ze zijn niet langer bang om een verhaal te doen. De vrouwen willen niet alleen afrekenen met Cosby... maar ook met een cultuur waarin het gebruikelijk is om te zwijgen over seksueel misbruik, zeggen ze. De aantijgingen gaan terug tot de jaren 60. De verhalen lijken op elkaar en komen uit het hele land. In totaal is van 46 vrouwen bekend dat ze de 78-jarige Cosby beschuldigen van seksueel misbruik. Het weer, af en toe een bui, vooral in de kustprovincies. Overdag houdt het buigen weer aan, meeste buien in het noordwesten. En dat bij slechts 17 graden.